Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op Bonaire is een vrouw aangehouden die tientallen valse coronatesten zou hebben verstrekt. De 42-jarige verdachte werkte op het vliegveld... waar PCR- en antigeentesten worden afgenomen bij reizigers. Mensen die zich daar op 2 oktober lieten testen... kregen een document dat niet klopte. Bij het inchecken van hun vlucht naar Amerika kregen grensbewakers twijfels. En toen bleek dat de instantie die op de documenten stond... deze personen nooit te hebben getest. De reizigers die het betrof konden uiteindelijk niet met hun vlucht mee. Gemeente Rotterdam wil toch geen verbinding van het warmtenet tussen de Rotterdamse haven en Leiden. Die lijn moest warmtebedrijf Rotterdam redden, maar de financiële risico's zijn te groot, vindt het college. Warmtebedrijf Rotterdam werd opgericht om woningen in Rotterdam te verwarmen met restwarmte uit de, uit de haven. Maar uiteindelijk bleek dat er te weinig huizen bereikt konden worden. Daarom kwam er een nieuw plan op tafel voor een pijpleiding naar Leiden. Maar de risico's voor dat plan worden nu te groot geacht en daarom lijkt het niet door te gaan. Warmtebedrijf Rotterdam gaat nu waarschijnlijk failliet omdat het miljoenen euro's misloopt. Acht Russische diplomaten bij de NAVO moeten vertrekken. Onduidelijk is of ze gespioneerd hebben. Het besluit is gebaseerd op eigen inlichtingen. Daar hebben we verder geen commentaar op, zegt een NAVO-woordvoerder. Ook mogen vanaf eind deze maand nog maar 10 Russen worden geaccrediteerd voor toegang tot de NAVO... in plaats van 20. De politie in Brazilië heeft bij een man thuis nazi-spullen gevonden... met in totaal een waarde van zo'n 3 miljoen euro. De man had onder meer uniformen, schilderijen, afbeeldingen van Adolf Hitler en wapens. Ook had hij een SS-persoonsbewijs met daarop een pasfoto van zichzelf. De politie vond de spullen bij toeval. Agenten kwamen bij de man om hem op te pakken op verdenking van onder meer seksueel misbruik van kinderen.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 Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.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 For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come song together And sing your song together And sing your song together And sing your song together Zon, zee, strand En het geluid van de zomer op CFM.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 Maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. And ain't it funny how you ran to her the second? no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid.